Marina in IJmuiden wordt de laatste tijd scherp in de gaten gehouden. De Java staat erom bekend dat er nogal wat criminelen komen. Bij de Shetland-eilanden is een helikopter in zee gestort. Er waren 18 mensen aan boord, van wie er 15 zijn gered. Er wordt nog gezocht naar de drie andere inzittenden. De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform op de Noordzee te brengen. Het is onduidelijk waardoor het toestel bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland is neergestort. Een vermiste vrouw uit Philadelphia is weer opgedoken... twee weken nadat haar familie haar dacht te hebben begraven. Enkele dagen nadat de vrouw was verdwenen, werd er een lichaam gevonden. Aan de hand van zwart-wit foto's werd het lichaam geïdentificeerd... als de vermiste vrouw uit Philadelphia. Daarna was de begrafenis. Dertien dagen later meldde de vermiste vrouw zich ineens bij een psychiatrisch ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wie er dan wel is begraven. Het weer. Vannacht koelt het af tot de graad of 14. Morgen in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen.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 De onderhandelingen over vrede in Colombia zijn onderbroken. De FARC zegt meer tijd nodig te hebben om een voorstel van de regering te bestuderen. President Santos riep daarop zijn onderhandelaars terug naar huis. De regering heeft voorgesteld om een eventueel vredesakkoord aan een referendum te onderwerpen. Tegelijk met de parlements- of presidentsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De FARC wil daarmee niet zomaar akkoord gaan. De marxistische rebellen willen dat het vredesakkoord juist uitmondt in een, constituerende, nee, in een constitutionele conventie die het staatsbestel van Colombia moet herzien. Wanneer de onderhandelingen op Cuba worden hervat is niet bekend. Digitale spionage en andere vormen van cybercriminaliteit zijn de grootste bedreigingen voor bedrijven en de overheid. Dat zegt Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij zegt in het Financiële Dag...